4 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nederland weert vanaf 6 uur vanavond vluchten uit corona-risicolanden. Het gaat om China, Iran, Italië en Zuid-Korea... heeft minister van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. De maatregel geldt voor twee weken. Het kabinet kijkt wat het kan regelen om Nederlanders in die landen op te halen. En er zijn vijf nieuwe patiënten overleden aan de gevolgen van het coronavirus in Nederland. Ze waren net als de vorige slachtoffers al ziek. Het totale aantal slachtoffers is nu verdubbeld naar 10. Verder zijn er 190 besmettingen bijgekomen in het afgelopen etmaal, zegt het RIVM. In totaal zijn in Nederland nu ruim 800 mensen besmet. In Spanje wordt voor het hele land de noodtoestand afgekondigd in verband met het coronavirus, heeft premier Sanchez gezegd. Volgens Sanchez gaat Spanje moeilijke weken tegemoet en wordt alles gedaan om de burgers te beschermen. Door de noodtoestand kunnen militairen worden ingezet om verspreiding van het virus tegen te gaan. Morgen komt Sanchez met meer uitleg over de maatregelen. Spanje is na Italië het meest getroffen land in Europa. Het coronavirus is daar vastgesteld bij zo'n 4200 mensen. Zorginstelling voor Ouderen Nieuwe Dijk in Brabant is door de inspectie gezondheidszorg op de vingers getikt. De inspectie vindt dat de instelling onvoldoende scoort op het gebied van patiëntveiligheid, deskundigheid en kwaliteit van de zorg. De instelling ligt al een tijdje onder het vergrootglas. Onderzoek van KRO en CRV had gesprekken gevoerd met oud-medewerkers en familieleden van cliënten. En daaruit kwam allerlei misstanden naar voren. Zo zou er sprake zijn van een angstcultuur door intimidatie van de leiding. De inspectie vindt dat er sindsdien nog te weinig verbeterd is. De directie van de zorginstelling herkent zich er wel in en zegt eraan te werken. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het noorden droog en klaart het vooral in het noordoosten op. Morgen eerst wat zon, in de middag veel bewolking met een kleine kans op wat regen.